waar van hou, dat ben jij, lieve Sonja. Jij woont in mijn hart, want je bent toch van mij, kleine Sonja. dat ik niet aan je denk, lieve Sonja. De wereld bestaat voor ons twee nu. mijn kleine Sonja. Waar moet ik zonder jou dan toch heen? Mijn lieve Sonja. Mijn is mijn leven toch stuk. Lieve Sonja. Jij brengt elke dag, elk moment weer geluk, kleine Sonja. bij lieve Sonja. Toch ben ik voor altijd van jou en jij van mij. Mij. zonder jou dan toch heen. Mijn Jij woont in mijn hart, want je bent toch van mij, kleine Sonja. Er is geen moment dat ik niet aan je denk. Oh mijn lieve Sonja. bestaat voor ons twee. Nu en altijd. De wereld bestaat voor ons twee nu en altijd.